uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bedrijf Ziggo moet net als KPN concurrenten gaan toelaten op zijn netwerk. Dat eist toezichthouder ACM. Dat betekent dat straks ook andere bedrijven televisie, internet en telefonie kunnen aanbieden via het netwerk van Ziggo. Het bedrijf is de afgelopen jaren hard gegroeid en heeft een dominante positie. Het gaat om een voorlopig besluit van de ACM. Komende zomer volgt waarschijnlijk een definitieve beslissing. Medewerkers van de VN en internationale hulporganisaties hebben in Syrië vrouwen seksueel uitgebuit in ruil voor noodhulp. Dat hebben hulpverleners aan de BBC verteld. Ze zeggen dat het misbruik zo wijdverspreid is dat sommige Syrische vrouwen weigeren naar centra te gaan waar hulppakketten worden uitgedeeld. De VN laat in een reactie weten een zero-tolerance beleid te hebben ten aanzien van misbruik. Internationale hulporganisaties als Oxfam en Artsen zonder Grenzen liggen al onder vuur vanwege misbruik en ander seksueel overschrijdend gedrag. De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door United Democrats, de partij van oud-premier Westcott Williams. De fractie komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid. De partij van de afgetreden premier Marlin behoudt vijf zetels. Marlin moest opstappen toen hij weigerde in te stemmen met Nederlands toezicht op de besteding van het hulpgeld na orkaan Irma. De Saoedische koning Salman heeft zijn belangrijkste militaire leiders ontslagen. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in buurland Jemen, die in een padstelling verkeert. Saoedi-Arabië voert geregeld luchtaanvallen uit op de hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi-rebellen. Het weer, het vriest in het hele land. Het is tussen de 3 en 6 graden onder nul. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar rond het vriespunt. Vooral in het noorden, maar ook lokaal in het oosten kan een sneeuw bijvallen. Verder afwisselend zon- en wolkenvelden. Morgen is het zonnig en smiddags rond de min 4 graden.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 Zondagmiddag 25 februari 2018. We zijn er weer met uur 3 van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we voor Formule 1 nieuws. En kijken we even eh, met een uh, links, slinks oogs, oog naar de kalender van het circuit Zandvoort. Want het, uh, circuit Zandvoort barst weer van de prachtige evenementen. Een paar highlights laten we vast de, de revue passeren zoals dat, dat u deze in uw agenda kunt zetten. Verder natuurlijk hebben we nog sport kort. Eh, het dier van de week, die luistert naar de naam Macy rond de klok van half vijf. En het gedicht van de dag, Rob, ik ben eruit. Ja? Je hoeft niet te kiezen, want ik heb al voor je gekozen. Oké, ik ben heel benieuwd. Oké, nee, dat is goed. Ik heb wel even iets moeten aanpassen. Oh. Maar goed, komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, en ik heb hem wel gemist hoor, het gedicht van de dag.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 True, I swear I'll try. In the end, it's him and I. It's a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, uh, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my. <laughs> Crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Intense. this shit it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had a million dollars, it was down to ten cents. She be down for whatever, never gotta convince. You know. God never lies. You, Every truth. I swear I'll try. In the end, it's him and I. got it. good time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that dang dang. If anyone goes there, the karmic collected. She keeps her composure and she gon' ride for me till this thing over. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. You know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gonna keep getting rich, you know. Cross my heart, uh. hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. Mob and get money, get high with hey. you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is how I die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'ma die with you. Cross my yeah. heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Say be true. I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got it. de titel van de plaat, hè? Him hoor je. De single van de eh, GEC tezamen met uh, eh, Hesi. Het is inmiddels kwart over vier. Jawel, hij zit er helemaal klaar voor. Albert-Jan met de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, laat maar komen dan het eh, nieuws uit Formule 1-land, Albert-Jan. Nou ja, zoals je weet zijn alle auto's inmiddels aan het publiek getoond. Maar de meeste in het oog springende verandering aan de auto's is natuurlijk wel die hallo die er eh, inmiddels is geplaatst. En eh, de hallo die zorgt, eh, dat is dus die bescherming voor de, voor de coureur in de cockpit. En de, maar de hallo zorgt voor turbulentie richting de aerodynamica van de auto's. En dat beperkt uiteraard het vermogen, want er is minder schone lucht beschikbaar. Ferrari, Alfa Romeo, Sauber en Toro Rosso hebben de negatieve impact proberen te helpen met vleugeltjes op de hallo. Maar dat is slechts een, een doekje tegen het bloeden. Red Bull Racing heeft volgens insiders als enige het probleem echt opgelost. Nou, we zullen het zien. Zeker de komende twee weken als er wordt getest op het circuit van Catalunya bij Barcelona. Max mag volgende week eindelijk de gloednieuwe RB14 uitproberen. Op het circuit, zoals gezegd, van Barcelona-Catalunya... vindt vanaf aanstaande maandag tot en met donderdag de eerste testweek plaats... ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Zijn team Red Bull maakte gisteren, eh, vrijdag bekend... dat Verstappen dinsdag en donderdag achter het stuur kruipt. Teamgenoot Daniel Ricciardo mag maandag en woensdag aan de bak. Ook een week later, tijdens de tweede testweek in Barcelona... komen uiteraard beide coureurs in actie. Kijken we even naar eh, de kalender. Eh, zoals gezegd, de komende twee weken dus allemaal testen op het circuit van Catalunya. Eh, en dan op 25 maart dan gaat het weer, spektakel weer los... tijdens de Grand Prix van Australië op het welbekende Albert Park. Kijken we even langs eh, de, de, de Formule 1-teams... dan valt natuurlijk op dat dit jaar Alfa Romeo Sauber Formule 1-team... nieuw in de Formule 1 met de rijders Marcus Ericsson en Christian Leclerc. Kijken we zoals gezegd even naar de kalender van het circuitpark Zandvoort. Dat valt natuurlijk eh, naast de alle andere gigantische evenementen. Allereerst als een van de hoofdevenementen op 20 en 21 mei de Jumbo Race Dagen driven by Max Verstappen. Een giga-evenement vorig jaar met uiteraard en het jaar daarvoor ook al met Max Verstappen in de hoofdrol. Dat op 20 en 21 mei. En op 7 en 8 juli, dat is voor de eh, British race eh, fans natuurlijk ook een, echt een festival om niet te missen. Want dan vindt het traditionele British Race Festival op het circuit Zandvoort plaats. En dan hebben we nog van 13 tot en met 15 juli de DTM Zandvoort Races. Dan wordt het circuitpark, eh, circuit Zandvoort omgetoverd tot Duits grondgebied. Hebben we tot van 17 tot en met 19 augustus de ADAC GT Masters Weekend. Prachtige race bolides, ook weer terug op het circuit Zandvoort. En eh, dan hebben we 31 augustus tot en met 2 september de Historic Grand Prix. Hopelijk weer met een optocht door het centrum van Zandvoort. Hopelijk met, met meer deelnemers als vorig jaar. Want het jaar daarvoor was het wel mega met al die eh, oldtimers door Ja, het was veel beter, hè? Ja, was veel beter. Maar ja, er waren allemaal regeltjes en dit. En dan, dat gaat, ging toch ten koste van die geweldige want alle renners vinden het prachtig om een rondje door het dorp te rijden... met al dat vele enthousiaste publiek. Dat is op 17 en 9, tot en met 19 augustus... nee, 31 augustus tot en met 2 september... tijdens de Historic Grand Prix. En natuurlijk op 6 en 7 oktober... wederom de traditionele, traditionele finale races. Wilt u het eh, hele programma van eh, de kalender van het circuit Zandvoort nakijken? Ga dan even naar de website www.circuitzandvoort.nl en zet een groot kruis in de data van de races waar u graag naartoe wil. En tot slot kan ik u mededelen dat die voorverkoop voor de Jumbo-familiedagen... driven bij Max Verstappen inmiddels zijn gestart. Ook daar kunt u alle VIP-arrangementen, gewone eh, kaarten, dagkaarten, weekendkaarten... en nogmaals speciale paddockkaarten uh, alvast reserveren voor deze 20 en 21ste mei tijdens de Jumbo Familiedagen Driven by Max Verstappen. Ik zou zeggen, racefans, tot dan! Dankjewel Albert-Jan. Dat was hem, de Pit Report. En hier comes the sun. Hier zijn de Beatles. half drie gestart zijn in de Eredivisie... zijn inmiddels ten einde, Albert-Jan. Maar we beginnen eerst even met de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is. Ajax tegen ADO Den Haag, daar werd het 0 tegen 0. Dan de topper voor vandaag. Feyenoord thuis tegen PSV. Duidelijke zegen voor PSV. Feyenoord 1, PSV 3. Dus de sinaasappel van deze week gaat naar Rob Harms. Dankjewel, Albert-Jan. <laughs> Dan eh, gaan we naar Willem II tegen Rode JC. Daar werd het 1 tegen 0. En om kwart voor vijf begint de laatste wedstrijd van vandaag. Dat is FC Utrecht thuis tegen FC Twente. Dus zo dadelijk het eh, dier van de week. Maar eerst nog even deze. Hier is Furkel Sharky en een Good Hearts. de Silver Furkers, Sharky en uh, Good Hearts. Inmiddels half vijf, eh, Albert-Jan. Heb je het dier van de week voor ons? Ja, ja, zeker. En ze stelt zichzelf even aan eh, de luisteraars voor. Nou, ik ben heel benieuwd. Onder het motto nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mijn naam is Macy, een superleuke, vrolijke kruising kruisingstefferdame van bijna acht jaar oud. U zult wel denken, bijna acht jaar, ja, dat is oud. Maar zo gedraag ik mij absoluut niet. Ik hou van spelen, wandelen en gezelligheid. Ben elke dag vrolijk en in voor een dolletje. Ik hou echt van mensen, dus knuffelen is mijn favoriete bezigheid. Kinderen ben ik niet gewend en hier zou ik dus nog eerst even aan moeten wennen... Eh, en kennis mee moeten maken. Andere dieren zijn geen succes voor mij. Ik ben liever alleen thuis. Aan de lijn loop ik netjes en ik heb geleerd om andere honden te negeren. Dit doe ik heel goed, vinden mijn verzorgers. Of ik alleen thuis kan zijn, weten mijn verzorgers niet. Dus dat moet rustig worden opgebouwd. Ik zou het superleuk vinden om actief met mijn baasje bezig te zijn... zoals een cursus en dan kan ik laten zien wat ik allemaal kan. Zoekt u een enthousiast, vriendelijk maatje... die ook lekker rustig aan je voeten komt liggen... dan is wellicht Macy eh, een optie om bij u te komen wonen. En waar verblijft Macy? Macy verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Macy verdient een thuis. En hier is Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan.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 Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. met deze single van Chaka eh, Khan gingen we weer even terug naar de jaren 80 bij ZFM. Heerlijk om weer eens terug te horen, deze single I Feel For You. Ja, zo dadelijk om kwart voor vijf ga je krijgen, het gedicht van de dag. Ben je daar ook benieuwd naar? Blijf dan lekker luisteren naar Zandvoort op zondag. Maar voordat we het gedicht van de dag gaan doen, eerst nog even wat andere platen. Waaronder deze single van Omi. Hier is nog een keer de cheerleader. solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there. Lekker twee dansbare platen achter elkaar op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste door je Obi en de cheerleader, gevolgd door deze van Major Laser. Blijft ook een lekkere platen. Dat was Light It Up. Jawel, tijd voor een voetbalberichtje. Ja, allereerst even een, eh, ja, een eh, tussenstand van, eh, van de Engelse Premier League. In de topper tussen Manchester United en Chelsea... met nog een kleine 15 minuten te gaan... is de tussenstand inmiddels 2 tegen 1 geworden... in het voordeel van Manchester United. En nog meer eh, Engels voetbal. Liefhebbers van eh, de League Cup. De finale, en dat is ook een, eh, mooi affiche. Arsenal, Manchester City, de finale van de League Cup. Die uitzending begint om vijf over vijf.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 Dus ik ben heel benieuwd naar het gedicht van de dag. Hier is Albert Jan. wat de luisteraars niet weten is dat je anderhalf, geleden, anderhalf week geleden je verjaardag vierde. Ja. Toen was je nog niet thuis, maar nu ben je wel thuis. Dus het gedicht heet Rob van Harte. Hmm. Na 49 jaren in je leven maak jij het testament op van je jeugd. Niet dat je geld of goed hebt weg te geven... voor muzikale jongen heb je altijd al gedeugd. Maar je hebt nog wel wat mooie idealen. Goed doordacht. Hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat wil financieren, Rob komt het geld graag halen. Vooral ZFM vindt dit fijn. Aan je vrienden laat je gaarne het vermogen... om verliefd te worden op een meisjeslach. Gelukkig zit jij in de muziek niet op te drogen. Maar wie, wie het eens na wil doen, die mag. En die DJ die jou altijd placht te dreigen... Rob, jij komt nog eens op het muzikale pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Verder niets. Er zijn alleen nog een paar dingen... die Rob voor zich houdt omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn, dat zijn zijn ZFM-herinneringen. Die neemt hij mee zolang hij verder leeft. Muziek was Robs eerste liefde en het zal ook zijn laatste liefde zijn. Moderne muziek en muziek uit de jaren 80. Leven, leven zonder muziek zou voor Rob ondenkbaar zijn... in deze wereld voor crisis. Houdt de muziek hem op de been. De groenteboer zou hij kunnen kopen. Een sinaasappeltje en daarna lekker verder lopen. Goed gepeld goed geperst en op tijd ververst. Rob, Rob is gelukkig in Zandvoort verankerd. Soms woont hij thuis of soms woont hij hier. Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob, van harte, nogmaals, geef mij maar sinaasappels. Nou, is een biertje ook goed, eh, Albert-Jan? ik, heb het, ik speciaal eruit gelaten. Ja, ja, ja, ja, ja, Ik hoor in één keer een sinaasappel langskomen. Ik denk, daar heb je hem weer. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan, voor het eh, mooie gedicht van de dag. En inderdaad, ja, music was my first love and it will be my last. En dat eh, vieren we even met muziek uit de jaren 80. Hier is The Breakfast Club en Ride on Track. was hem na het mooie gedicht van de dag. Je de Breakfast Club en Ride on Track. Ja, we kunnen nog een eh, paar plaatjes eh, draaien tot aan het nieuws en weer van eh, vijf uur. En dan zijn we er volgende week voor het echtje, op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5.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 Ja, de afgelopen maanden kon ik eigenlijk eh, me niet voorstellen... dat ik weer terug zou komen op de radio, uh, Albert-Jan. Klopt. Dus, maar, maar we, we, zijn er weer. Je bent er weer. We zijn er weer, zo Dat is stoer, hè? Drie uur live ma eh, radio maken weer. Ja, ja, ja, ja, ja, Dus je mag vanavond lekker rustig op tijd naar bed, hoor. Nou, dat, dat gaat zeker lukken, ja. Dat uh, sowieso. Maar super dat je weer aan de knoppen zit we waren er weer. We zijn er weer, gelukkig. En wat we ook nog altijd doen is... Ja, oh ja, ja, ja. ja. <laughs> Bruggetje. Nou, dankjewel Albert-Jan. Uh, Voor deze brug. Volg, volg, grote brug. Volgende week dan eh, zijn we er weer.